Levi van Eck met het NOS journaal. In New York worden op dit moment de Grammy Awards uitgereikt. Een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. De Britse zanger Ed Sheeran won in de belangrijke categorie Album van het jaar met zijn album Divide. Een andere winnaar in een belangrijke categorie is de 21-jarige Alicia Cara. Zij won in de categorie Beste Nieuwe Artiest. Eerder op de avond werden de kleine categorieën al uitgereikt. Toen werd bekend dat de enige genomineerde Nederlander, dirigent Reinbert de Leeuw, niet heeft gewonnen. Hij noemt het mislopen van de prijs een beetje teleurstellend. Elf multinationals beloven dat ze hun verpakkingen uiterlijk in 2025 zo produceren dat die volledig recyclebaar zijn. Nu worden er nog zoveel verschillende soorten plastic gebruikt... dat recycling heel moeilijk is. Onder de elf multinationals zijn Unilever, Coca-Cola, Pepsi, L'Oreal. Samen produceren ze meer dan 6 miljoen ton plastic afval per jaar. De Deense prins Hendrik is opgenomen in het ziekenhuis. De reden daarvan is onduidelijk. De Deense koningshuis heeft niet bekendgemaakt waar de prins last van heeft. De 83-jarige Hendrik was sinds begin deze maand in Egypte. Daar is hij een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. De prins is inmiddels terug in Denemarken... waar hij verder wordt onderzocht in een ziekenhuis in Kopenhagen. In september maakte het Koningshuis bekend dat de prins lijdt aan dementie. De Russische oppositieleider Navalny is weer vrijgelaten. Volgens zijn advocaat moet hij later voor de rechter verschijnen. Navalny werd opgepakt toen hij gisteren op weg was naar een verboden demonstratie... tegen de presidentsverkiezingen van 18 maart. Volgens de demonstranten verlopen die niet eerlijk... Navalny mag niet aan die verkiezingen meedoen vanwege een eerdere veroordeling. Het weer op de meeste plaatsen droog en de minima liggen rond de 8 graden. Komende dag begint ook droog, maar in de middag gaat het regenen. Het is dan opnieuw zacht.